Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sint is er vroeg bij dit jaar. Winkels zien dat er al vroeg stapels met pakjes zijn afgerekend. Deden we veel online, maar ook gewoon in de shopstraat. In deze boekwinkel stonden de afgelopen tijd geregeld lange rijen. Ja, die inkopen zijn ook al wat eerder op gang gekomen. Hè? En dat is ook iets waar we voortdurend op hameren. Hè? Eh, koop gespreid eh, en, eh, en koop op tijd. Tot vorige week plusten we. Je merkt met die lockdownmaatregelen dat dat heel snel verandert. Vooral het boek van Claudia de Brij over Amalia gaat hard. Net als bordspelletjes en alles wat te maken heeft met Pokémon. Voor pakketbezorgers is het ook de drukste tijd van het jaar. Zij crossen van hot naar her om alle dozen bij iedereen op tijd langs te brengen. Dat kan soms wel even duren. Je kunt binnenkort misschien voorrang krijgen voor een nieuwbouwhuis in je eigen stad of dorp. Demissionair minister Ollongren wil de regels aanpassen. Gemeenten buiten de Randstad willen dat graag... omdat bijvoorbeeld huizenkopers uit Amsterdam nu flink overbieden op huizen in andere plaatsen... en de eigen inwoners er moeilijk tussenkomen. Als je een klein beetje verkouden bent, hoef je vanaf vandaag niet meer naar de GGD. Thuis een corona-zelftest doen mag nu ook. Als die negatief is, is thuisblijven niet meer nodig. Sommige deskundigen zijn kritisch. Ze waarschuwen dat je hiermee het zicht op de pandemie dreigt kwijt te raken. En het kan glad zijn op de weg. Dat hebben maaltijdbezorgers op een brug in Amsterdam gisteravond ook gemerkt. Deze vrouw filmde vanuit huis de glijpartijen. Oei, lekker scooter. Scooter donder. Oh jeetje. Oei. Nog een. De lift, hoe thuis bezorgd. Ach, ach, ach. De gemeente is in de loop van de avond gaan strooien. Uiteindelijk is er ook zout gestrooid op de brug. Nu gaan ze strooien nadat zoveel mensen zijn gevallen. Maar ja, liever nu dan nooit. Ja, het kan nu nog steeds glad zijn. Pas nog op als je de weg op gaat.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 Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen die jij me die niet meer meekreeg toen ik wegreed. keek me naar. Thank you. zal ik genezen zijn. Kom ik hier ooit overheen? Nou, de dokter zegt je bent gezond.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 President Biden heeft nieuwe maatregelen aangekondigd... nu het aantal Amerikaanse gevallen van de Omicron-variant van het coronavirus toeneemt. Internationale reizigers moeten zich maximaal 24 uur voor vertrek naar de VS laten testen. Ook mensen die zijn gevaccineerd. En gemeenten mogen bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan bewoners uit de eigen stad. Dat staat in een voorstel dat demissionair minister Olongren heeft ingediend. Nu is het voor gemeenten nog verboden om eigen inwoners voorrang te geven. Het weer, het is koud, kans op gladheid. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regen.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 I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no all I'm thinking of. All I'm thinking of. Taxi. I've got some patching up to do. Yes, I have now.